Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. Ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf gisteravond aan dat dat anders had gemoeten... en het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee. De uitbraak van Q-koorts heeft veel geld gekost. 161 tot 336 miljoen euro. De Stichting Economisch Onderzoek heeft dat berekend... in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De meeste schade werd veroorzaakt door ziekteverzuim... en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte naar schatting 34 miljoen. Q-koorts is een infectieziekte die vooral door geiten en schapen op mensen kan worden overgedragen. De uitbraak begon in 2007 en was vorig jaar onder controle. Duizenden mensen werden ziek, zeker 19 patiënten overleden. Zo'n 30 aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK hebben urenlang een deel van het gebouw van de Duitse zender RTL in Keulen bezet gehouden. Ze hielden in het redactielokaal van het actualiteitenprogramma Explosief een zitstaking. Ze eisten dat hun oproep, vrijlating van PKK-oprichter Öcalan, werd uitgezonden. RTL wilde daar niet aan meewerken. Rond 10 uur gisteravond greep de Duitse politie in en werden de PKK-aanhangers gearresteerd en afgevoerd. De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinale van het Europees kampioenschap niet overleefd. Italië schakelde Nederland uit met 3-1. Ook wereldkampioen Rusland is uitgeschakeld. Turkije won verrassend met 3-0. Dan het weer nog vannacht helder met minima rond een graad of 11 en er is kans op mist. Overdag veel zon, wordt 22 graden langs de westkust en 26 in Limburg.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 Deep water, stay under. See it rolling over your head and just roll with it until it's all good. Yeah. is een eh, Britse zanger, de Britse singer-songwriter Fink. En Fink, dat is eh, Finn Greenall, de man die komt uit Cornwall. Een jonge artiest, hoewel jong. Hij is al eh, jaren actief als DJ en producer, maar nu dan ook als singer-songwriter. En in die hoedanigheid heeft hij in Nederland al een behoorlijk grote schare fans. Want zijn concert volgende week op de 9e oktober in Utrecht, dat concert is al uitverkocht. Maar hij zal volgende week zaterdag ook te zien zijn in de Oosterpoort in Groningen. En daarvoor zijn nog kaarten beschikbaar. Evenals het optreden 10 oktober in het Chassé Theater in Breda. Fink, de je met eh, Perfect Darkness. De nacht ging dan eens het derde uur is ingegaan met daarin zoals gebruikelijk... en dat is ook pas sinds kort, <laughs> het luxe uit met Koppen. Je kan in ieder geval gaan luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. En dan was er ook nog het live optreden van Genesee. En ook die ga je horen. En het cabaret, het Spekers met Koppen cabaret. Dat allemaal over zo ongeveer een half uurtje. Maar eerst een andere live opname. Een live opname van 11 juli jongsleden. Een man die eigenlijk afgelopen avond in Den Haag had moeten zijn... maar verstek heeft laten gaan omdat hij problemen heeft met zijn Achilleshiel. Jamie Woon. Hij was ook op Lowlands, maar hier bij Giel. has the strangest flavor I don't need those car crash cars. I control the skies above. And close my eyes to make the night fall. Oh, the comfort of a I can hear the earth in orbit. In the night air, in the night air, in the night. night. 11 jullie hier. Normaal bedient zich van elektronica, maar hier met een akoestische gitaar. Jamie Woon, hij zou eh, Vanavond in Den Haag zijn en ook in Amsterdam zou hij een optreden geven... maar dat kan dus niet doorgaan in verband met een gescheurde Achilleshiel. Het zal je maar gebeuren. Maar goed, in ieder geval eh, is op dit moment wel bekend geworden... dat hij die, eh, die optredens al nog, alsnog in Nederland zal doen. En dat zal namelijk gebeuren op 17 december in de Melkweg... en op 18 december in het Paard van Troje in Den Haag. Daar zal hij dan alsnog verschenen. Jamie Woon, en ongetwijfeld zal hij dan ook... Eh, dit zeer fraaie nummer zingen. Night Air, wat je van hem hoorde. Whalen. Daar is een tijdje rustig mee geweest. Maar de tijd van rust is voorbij. Maar over een paar weken komt er een album uit van de man. Het tweede album. En dit staat er ook op.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 Als je iets van haar wil hebben, dan moet je toch naar een andere naam vragen. Namelijk naar de naam Lana Del Rey. En wat je van haar hoorde, dat was eh, videogames. En zeer binnenkort zal ze ook in Nederland te zien zijn. Maar ik denk dat het zaaltje dan uit zal puilen, het bovenzaaltje van Paradiso. Want daar zal zij optreden op 10 eh, november... Lana Del Rey, de single heeft als titel Videogames. En daarvoor hoorde je dan de allernieuwste plaats van onze vriend Waylon. Waylon met die Escapist. radiosterren u voordat u naar de televisie overrent. Video Kill the Radio Star, de Buggles, die zongen erover een hit voor in 1979. NX6 die, eh, komt weer naar Europa toe. Ze zullen gaan optreden op 8 december in de Melkweg. En vier dagen later, eventjes over de grenzen, staan ze namelijk in de vooruit in Gent in X6. Met een nieuwe zanger inderdaad daarbij. Maar ik laat de nx nog eens een keer horen met die oude zanger. Michael Hutchins.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 Never Apart. Dat je nog eens een keer kon horen de hit van uh, In 1987... met de stem van Michael Hutchins. De groep, zoals ik zei, die komt 8 eh, december naar de Melkweg. Hier in eh, Amsterdam. En dan zal de zang verzorgd worden door Claren Gribben. Die heeft zich bij de band gevoegd. Hij heeft al eerder achtergrondvocalen gedaan bij onder andere Paul McCartney, Madonna en Snow Patrol. Ze stoppen ermee, maar er komt nog een afscheids-cd. Dusted the non and the laws so happy. dat blijft mooi. All the way to Reno van R.E.M. Waarvan eh, vorige week bekend werd dat uh, de band er een punt achter zet. Maar dat doen ze niet zomaar. Er komt nog een soort van afscheids-cd, een verzamelalbum... onder de titel R.E.M. Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage. 1982 till 2011. En All the Way to Reno was van de CD Reveal van tien jaar geleden. Odium. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay She'll look at him and smile He'll understand And in a little while He'll take her hand And though it seems absurd I know not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. Will be my good news day. You'll build a little home just meant for two from which I'll never roam. Who would, would you? And so, all else above, she's waiting for. And so all else above, I'm waiting for the man. En dit verhuis is te vinden op de CD Duet, Duet number 2 en die wordt volgezongen door Tony Bennett met aan zijn zijde steeds een andere vocalist. Je hoorde The Girl I Love, ook wel bekend als The Man I Love... een compositie uit 1924, jawel, van George en Ira Gershwin. En naast Tony Bennett hoorde je de stem van Cheryl Crow... En vandaag werd ook bekend dat eh, Tony Bennett de oudste artiest is... die ooit op nummer 1 van de Amerikaanse Billboard Top 200 heeft gestaan. Daar wat gaat om albumverkopen. Nou stellen die aantallen tegenwoordig ook niet zoveel meer voor, maar toch. <laughs> Doe het Tony Bennett maar eens na. Tony Bennett dus samen met Cheryl Crow, The Girl I Love. In Spijkers met Koppen... Of liever gezegd, in de nacht ging het anders. Is het nu tijd voor het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Je kunt gaan luisteren naar de columns van eh, Wim Daniels en Martijn Koning. Er is het Spekers met Koppen cabaret. En er is ook dat optreden van Janice eh, Ian afgelopen zaterdag. At 17, dat ga je straks horen. Maar eerst de column van Martijn Koning. Doe eens normaal, man. Eigenlijk zouden we het iets vaker moeten zeggen. Bijvoorbeeld over de eerste boerkaboete in Frankrijk... of tegen de Feyenoord-hooligans die hun eigen club aanvallen. Ook als het goed gaat. Dit is een nieuw fenomeen, altijd rellen. Als ze die capuchons af zouden doen, kunnen ze wellicht beter naar de rangles kijken... en zien dat het eigenlijk best wel goed gaat. Maar Doe is normaal man was voor mij de climax van een week niveauloos politiek debat... waarin Wilders ruim baan kreeg en de Nederlandse taal weer kon verrijken met verse one-liners. Bedrijfspoedel is de laatste aanwinst. En hij heeft er al zoveel bedacht. De lijst wordt langer en langer heimweeschotels, haatbaarden. Het lijkt erop dat de haatpruik zoveel mogelijk nieuwe woorden verzint... om eindelijk een keer te kunnen winnen van zijn beveiligers met Wordfeud. Het blijft, hij blijft het niveau van het debat naar beneden trekken... en heeft de Haagse etikettentrein volledig doen ontsporen op het Binnenhof. Niemand schijnt te weten hoe ze die weer op de plaats moeten krijgen. Niemand zet hem eens een keer goed op zijn plek. Pechtel doet wel eens een poging. Haarsma Buma geeft hier en daar een zuchtje tegengas. Maar er is toch een voorzitter? Kan iemand Gerdy Verbeet haar functieomschrijving nog even mailen? Het is haar taak om de debatten in de Tweede Kamer... in goede, fatsoenlijke banen te leiden. Ik kijk naar de mensen die mij zonder al te veel kleerscheuren... door de opkomende economische storm moeten loodsen. Geef op zijn minst het idee dat ze serieus met een vak bezig zijn. Jij hebt de macht. Jij zit achter de knopjes van de microfoon. Onderbreek het geluid. Het heet niet voor niets een interruptiemicrofoon. Zet anders een radio-dj neer die op dat soort momenten doorheen praat. Fuck de regels, Gerry. Doe eens knettergek. Anders hebben we helemaal niets aan je. Hoe Geert Wilders Job Cohen kleineert, kan echt niet door de beugel. Hij is notabene de, de baas van je eigen partij. Job Cohen trilt inmiddels harder van de stress op en neer in de kamer... dan René van der Grijp die met een klopbord thuis de keukenvloer staat weg te trillen. Beledigingen die als stukken satelliet op zijn glimmende dakpan neersloegen. U bent nu zo vaak beledigd, meneer Cohen. Alles is nu geoorloofd om terug te slaan. No rules. U mag Geert Wilders nu officieel opwachten na schooltijd. Het is tijd om uw Joodse knokkels, met uw Joodse knokkels die zelf ingenomen bleke bek wat kleur te geven. Met gestrokken pistolen richten op de ordi woorden die uw kant op komen en knallen, Pulp Fiction style. Go medieval on his ass, doe iets. Gooi op zijn minst hete thee in zijn gezicht. Doe eens normaal, man. Mark Rutte mag dan het uiterlijk van een schooljongen hebben... maar we waren van de week weer even op het schoolplein... toen Mark ruzie kreeg met zijn gedoogvriendje uit groep 3 over de stuurkar. Doe eens normaal. Doe zelf eens normaal. Nee, doe jij eens normaal. De glazen tafel in mijn woonkamer spatte uiteen... omdat mijn bek er zo hard van verbazing op viel. De premier probeerde het nog ongemakkelijk weg te grijnzen... maar viel hard van zijn torentje. En ik dacht nog, is dit echt Mark Rutte, onze minister-president... of Mark Rutte, de 44-jarige ondernemer uit Callands Oog? Die schijnen vaak door elkaar te worden gehaald. De politieke taal mag wat simpeler. Iets meer Jip en Janneke, oké. Maar hier krijgen Jip en Janneke zelfs het schaamrood van op de kaak. Jip en Janneke zouden hun mond moeten wassen met zeep. Jip en Janneke moeten zonder eten naar bed. Jip en vooral Janneke verdienen billenkoek. Dit is geen Jip en Janneke taal meer. Weet je wat dit is? Dit is Jip die Janneke in het openbaar fistfuckt. Dit is Janneke die met een voorbinddildo Jip rimt. Dit is een ordinaire orgie van Jip en Janneke met Henk en Ingrid. Dit... Dit is Janneke, die wordt getouwenbridged door Henk en Jip... terwijl Ingrid naakt op de bank toekijkt en een bedrijfspoedel vingert. Dit is een bezweet en goorriekend huis waar alle vijfde wezens op de grond moe maar voldaan liggen uit te buiken van een ranzige daad. Als plots de deur opengaat en de nichtjes al Bayrak in leren pakjes met zweepjes dronken binnenwaggelen. Het hele feest opnieuw begint en de islamitische aap die inmiddels uit de mouw van Henk is gekropen alles met zijn iPhone filmt.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 Thank you. Job Cohen is het schoothondje van het kabinet. De bedrijfspoedel van de heer Rutte, die af en toe mag keffen, blaffen tegen een boomplassen, maar s'avonds weer op schoot springt. Deze woorden sprak Geert Wilders afgelopen woensdag in de Algemene Beschouwingen. Wij vroegen ons af, hoe komt hij erop? Was het van hemzelf? Van zijn vaste tekstschrijver Martin Bosma? De enige onderzoek bleek van niet. De poedelmetafoor komt namelijk van Rick de Raaf. Hij is metaforen-innovator, zoals hij het zelf noemt. Welkom, meneer De Raaf. Ja, goedemiddag. U bent dus een metaforen-innovator. Ja, dat klopt. Je kan me inhuren om eh, metaforen te bedenken. En, en, en loopt dat een beetje? Ja, als een TGV die met 360 km per uur gestaag Parijs binnenrijdt. Ja, dat is een mooie, hè? Ja. ja. het loopt dus goed. Ja, zeker. Ik ben zelfs een metaforenbedrijfje begonnen dit jaar. Metafor you En... Eh, en ons klantenbestand, dat groeit met de dag. En wat heeft u voor klanten? Nou, eigenlijk vooral politici. Ja, dan moeten ze zo'n debat in en dan bellen ze me... Rick, heb je even een metafoortje voor me? Ja, want ja, anders moeten ze het over de inhoud gaan hebben... en er zit niemand op te wachten. En, en noem eens wat namen die u... Uh... Nou, eh, Jan Kees de Jager bijvoorbeeld. Mhm. Ja, die moest dinsdag iets hebben om de economische crisis mee te vergelijken. Maar ik stond net op de dijk mijn hond uit te laten en het stormde ontzettend. Dus ik zeg, ja, wacht even Kees. Eh, ik, ik, Jan Kees, ik versta je even niet, want er, er raast een storm hier over het land. En hij zegt, nou, dankjewel, dit is hem. En u doet dus uh, Geert Wilders? Ja, ja, ja, Geert Wilders is een hele belangrijke klant. Die eh, belde me dinsdag op en zegt... Eh, Rick, ik zit helemaal in nood. Ik wil Job Cohen morgen ergens mee vergelijken. Maar ik weet het gewoon niet meer. Dus ik zeg, wat heb je zelf al bedacht dan? En hij zegt, Job Cohen is van de P van de A. Met de P van Piemel. Dat is een verschrikkelijke vergelijking. Ja, dat vond ik ook. Dus ik zei, nee, dat is niks, Geert. Maar wacht even, ik moet even mijn hond tot de orde roepen. Die poedel staat tegen mijn bedrijf aan te pissen. En Geert zegt, nou, dankjewel, dat is hem. U heeft het er maar druk mee. Ja, Jolande Sap belde me ook nog. Ik zei, ja, wacht even voor Jolande. Mijn telefoon zit in de oplader, dus ik trek eerst even de stekker eruit. En ze nou, denk je wel, het is hem. Ja. En heeft u die van Job Cohen ook geschreven... die vergeleken reageert Wilde van een kleuter? Nee, absoluut niet. Nee, dat is het prutswerk, dat komt bij mij niet uit de pin. Ah, ik hoor net van de redactie, we hebben een beller. Eh, met wie spreek ik? Ja, hallo, met Jaap de Vos. Ik eh, ben van de metaforenconcurrent.nl. Die van Job Cohen is van mij. Jaap de Vos, ik had het kunnen weten hoor. Jongen. U kent elkaar? Ja, Jaap heeft bij mij gewerkt, maar die, die metaforen van hem die waren zo slecht. Als, als, zo slecht als een nieuwe single van zangerines gezongen door een aap met Alzheimer. Zo. Zo. Hallo, nou jouw metaforen die zijn zo aanmoeig als een Griekse bijstandsmoeder. Hé, hey, hey, even flap, Drol. Heren, heren, laten we de discussie een beetje beschaafd houden. Ja, maar die vent die is knettergek. Ah, doe even normaal, man. Doe even normaal. Doe lekker zelf normaal, jongen, jongen. Heren, heren, klaar. Dit is niet hoe hij een debat voeren. Spijkers met koppen heeft niveau. Horen jullie nou zelf hoe kinderachtig dit is? Ah, ja, sorry Dolf, dit is ook wel zo. Moet je ons nou horen? Ja, waar zijn we nou mee bezig, hè? Ja, waar gaat dit dan helemaal over? We lijken wel een stelletje Politici. Wat zeg je nou? Dat we net politici zijn. je kan ook te ver gaan, hè? Te ver gaan? Ja, je kan me met van alles vergelijken. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik ben geen politici. Hoezo? Je bent toch net een politici, of niet dan? Ja, ja ho, wacht even hoor. Ja, ik sla mijn vrouw. En ja, ik kijk graag stiekem naar mijn dochter als ze staat te douchen. En dat mag je allemaal verwijten. Maar één ding ben ik absoluut niet. En dat is een politici. Je bent zelf een politici. Heren... Moet ik je kop even komen verbouwen? Vieze, vuile fractievoorzitter. Gore, gore staatssecretaris. Ik wil het graag hier wel oh, laten. Oh, oh, jij jonge vuile oppositieleier. Grote gedoger. Dank u wel. normal. zwart en blauw. Ultra-rechtse lafbekker. met een slik moraal. Ze ziet je oude hoeren, doe even normaal. Doe even normaal, doe even normaal. Vertel uw eigen verhaal, niet links of rechts radicaal. Doe even normaal, voor ik keer gewoon. Of wie hier geboren bent, ter wereld heeft zijn eigen cultuur. Neem nou eens die moeite en kijk over die muur. hoe is sociaal, niet als een kannibaal. Niet zo asociaal en doe nou even normaal. Doe even normaal, doe even normaal. Vertel uw eigen verhaal, niet links of rechts radicaal. Doe even normaal. Ik meende dinsdag al te horen toen de koningin het woord uitsprak. Gedachtenwisseling. En toen ik even later de troonrede op internet las, stond er inderdaad gedachtenwisseling met tussen en. Maar zo mag dat niet geschreven worden van het groene boekje. Dat spelt gedachtenwisseling. En de spelling die dat boekje voorschrijft is verplicht voor de overheid. Vrijwel meteen zag ik ook dat er in de troonrede twee keer appel stond met een streepje achterover. Mag ook niet van het groene boekje. Sinds 2005 moet je appel als appel schrijven, zonder streepje. Ik was verrast. De overheid had haar belangrijkste tekst van het jaar niet meer volgens haar eigen spellingregels gespeld. Maar deels volgens het witte boekje dat gemaakt is door het genootschap Onze Taal en door mij. Maar ik wist ook dat het genootschap Onze Taal de troonrede vooraf altijd samen met de premier en wat ambtenaren controleert op taalfouten. Het genootschap zou er toch niet stiekem wat witte spellingvormen in hebben gesmokkeld? Maar daarvan was geen sprake, verzekerde het genootschap me. Ze hadden er Mark Rutte en de zijne herhaaldelijk op gewezen... dat er drie keer niet groen werd gespeld, maar wit. Maar het Rutte-team had het per se zo willen houden. En daarmee werd de troonrede niets minder dan een motie van afkeuring van de Nederlandse Taalunie. Dat is de overheidsinstantie die de afgelopen 15 jaar met oogkleppen op twee spellingwijzigingen heeft doorgevoerd. En dat ook nog eens op bijna dictatoriale wijze. De kans is ook groot dat het genootschap Onze Taal... naar aanleiding van deze kolom op het matje geroepen wordt door de Taalunie. Terwijl het genootschap helemaal niks met deze kolom te maken heeft. Maar ach, de Taalunie is niet dankzij Mark Rutte toch tandeloos geworden. Nu zou iemand kunnen zeggen, spelling, wat een futiliteit. De troonrede gaat over belangrijkere zaken. Maar dat is een misvatting. Spelling, interpunctie, dat is de essentie. Huub van der Lubbe van de Dijk heeft in zijn nummer geschreven... waarin het woord hoerenkier voorkomt, zonder tussen. Het Groene Boekje schrijft daar wel een tussen voor... maar het gaat van der Lubbe in het nummer om een tocht in de deur van een kamer van een hoer... en een hoerenkier met een tussen toch niet, vindt hij. Ja, zo nauw kan het luisteren. De dwaze spellingwijzigingen die de taalunie heeft doorgevoerd... hebben ook handenvol geld gekost. Bijvoorbeeld doordat schoolboeken zijn omgespeld en opnieuw gedrukt. Bovendien is er door de taalunie veel geld gestoken in voorlichtingsmateriaal over spellingregels die hoe dan ook niet te begrijpen zijn. Neem de regel dat er in samenstellingen van het type pannenkoek geen tussen-en komt als één van de delen van de samenstelling niet herkenbaar is in zijn oorspronkelijke betekenis. Om die regel te kunnen toepassen moet je die oorspronkelijke betekenis juist kennen, want anders kun je de betreffende deel nooit herkennen als onherkenbaar. Maar als je die oorspronkelijke betekenis kent, mag je de regel weer niet meer toepassen, omdat de oorspronkelijke betekenis voor jou dan namelijk wel herkenbaar is. Kortom, waanzin. Mark Rutte vond in het geval van de troonrede natuurlijk dat gedachtenwisseling intussen en moest hebben... omdat je met die spelling aangeeft dat het om een wederzijdse uitwisseling van gedachten gaat. Schrijf je gedachtenwisseling, dan is het eenrichtingsverkeer en dat wilde hij niet. En hij wilde appel waarschijnlijk niet als appel schrijven... omdat hij dat te gevaarlijk vond. De koningin had dan zomaar kunnen lezen dat de regering een appel doet op iedereen. Dat had uitgelegd kunnen worden alsof iedere Nederlander een appel zou krijgen. Maar zie dat als regering logistiek is maar rond te krijgen. En de appeltjes van Oranje zouden dan van de weeromstuit als appeltjes begrepen kunnen worden. Dus dat het Koningshuis ook moet bezuinigen en daarom via enkele appeltjes een beroep doet op, op het Nederlandse volk om een donatie te geven, zodat de Oranjes in ieder geval de winter doorkomen. In feite was de troonrede vanwege gedachtenwisseling en appel een zeldzame vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid gepleegd door de regering zelf. Als witte speller was ik natuurlijk wel blij mee. Ben thuis en ook meteen pannenkoeken met, appel, met appeltjes gaan bakken. Ze smaakten verrukkelijk. De column van Wim Daniels uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En zo hoorde je dan weer het leukste uit Spekers met Koppen uit die uitzending. Tot het nieuws. fea. Vea Vea. Sometimes it's not that easy to understand. Oh, yeah, I know. song. Uh, uh.